Levi van Eck met het NOS-journaal. Piloten van gemoed komt in de CAO-onderhandelingen. Dat staat in een brief van pilotenvakbond VNV, meldt de Telegraaf. De piloten eisen vooral verlichting van de werkdruk. De VNV zou komende vrijdag als deadline hebben gesteld. De pilotenvakbond en KLM onderhandelen al maanden over een nieuwe CAO. Begin mei werd er een akkoord bereikt, maar de VNV-leden verwierpen dat later. In Kroatië zijn twee Syrische vluchtelingen om het leven gekomen... toen een rotsblok van duizenden kilo's op ze viel. De twee hadden met tien andere Syriërs overnacht in een bos... toen ze gisterochtend werden verrast door de rots die bovenop de groep viel. Meerdere mensen uit de groep raakten gewond bij het ongeluk. Ze waren nog wel in staat om bij een dorp in de buurt hulp te halen. Volgens de Kroatische politie waren de vluchtelingen onderweg naar Italië. In het centrum van Washington hebben duizenden mensen gedemonstreerd... tegen een betoging van rechtsextremisten. Die betoging heeft maar kort geduurd... en ook trok het protest van de ultrarechtse demonstranten... maar een klein aantal mensen, ongeveer twintig. De betoging was precies een jaar na de ernstig uit de hand gelopen protesten in Charlottesville. Toen vielen doden onder de tegendemonstranten. De angst was dat de protesten opnieuw uit de hand zouden lopen... en daarom was er veel politie aanwezig in Washington. Vannacht zouden tientallen vallende sterren per uur te zien zijn... doordat de aarde door de Perseïde trekt. Dat is een spoor met ruimtegruis afkomstig van meteoren. Maar op de meeste plaatsen in Nederland is het te bewolkt... en is er dus maar weinig te zien van de sterrenregen. De afgelopen nachten waren ook al vallende sterren te zien... maar deze nacht is het hoogtepunt van de sterrenregen. Het weer op veel plaatsen bewolkt dus en kans op een bui, mogelijk met onweer. De minima liggen rond de 18 graden.